Eefje Kunen met het NOS-journaal. In Marokko ambtenaars ontslagen omdat ze te weinig hebben gedaan voor het RIF-gebied. Inwoners van het gebied in het noorden van Marokko voelen zich al een tijd achtergesteld door de regering. Na wekenlange protesten vorig jaar beloofde de koning snel te investeren in het gebied. Maar uit onderzoek van de Marokkaanse Rekenkamer blijkt dat daar nog weinig van terecht komt. De Marokkaanse koning heeft onder meer de minister van Onderwijs en de minister van Gezondheid de laan uitgestuurd. De hoogste baas van de Formule 1 wil een beter systeem om tijdens races straffen te bepalen. Ross Brown zegt dat er met de huidige beeldtechnologie meer mogelijk moet zijn. Hij opent de discussie na de tijdstraf van Max Verstappen in de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag. Hij ging in een van de laatste bochten gewaagd langs Kimi Raikkonen en finishte als derde. Maar de inhaalactie was tegen de regels, oordeelde de wedstrijdleiding. Verstappen kreeg een tijdstraf en verloor zijn podiumplek. De teambaas van Red Bull noemde de beslissing schadelijk voor de Formule 1. De politie heeft de naam en foto gepubliceerd van een man van 20... die wordt verdacht van het neerschieten van een student in Groningen. De student van 21 werd zonder noemenswaardige aanleiding neergeschoten... zei de politie vanavond in opsporing verzocht. Hij raakte zwaar gewond en is blijvend verlamd aan zijn onderlichaam... De verdachte kreeg tot de uitzending de tijd om zich te melden, maar dat deed hij niet. Premier Rutte is tevreden over de gesprekken die hij heeft gevoerd met de 23 kandidaat-bewindslieden voor zijn nieuwe kabinet. Na afloop zei hij dat het lang heeft geduurd, dat hij blij is dat het klaar is. Hij benadrukte dat de formatie nog niet helemaal af is. De beoogde ministers komen morgen samen om vast te leggen wie wat precies gaat doen. Het zogenoemde constituerend beraad. Donderdag worden de bewindslieden beëdigd door de koning. Het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op lichte regen. Het koelt af tot 14 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig. Later breekt in het noorden af en toe de zon door. Het wordt 15 tot 17 graden. Vanaf vrijdag meer zon, maar ook buien en het wordt frisser. Dit was het erop. Zandvoort heeft het.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 Hear it but the nights were always warm with you. Holding you right by my side. Right by my side. But the morning always comes too soon. star. star. Hey, Op, op, op, op, op Gangnam Star. Hey, Op, op, op, op.